Michel Koenen met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de aanslag in de moskee in Quebec in Canada belde zelf de politie. Hij zei dat hij gewapend was, maar dat hij bereid was mee te werken. Hij werd opgepakt op een brug vlakbij Quebec. De andere verdachte werd in de buurt van de moskee zelf opgepakt. De twee mannen zijn rond de 30 en zijn niet eerder in contact geweest met de politie. Ze zouden om zich heen hebben geschoten in de moskee waar zo'n 50 mensen binnen waren. Zes mensen kwamen om het leven, vijf anderen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden zijn blij dat het proces tegen de 25 verdachten doorgaat. De rechter wees vandaag het verzoek af om de zaak stop te zetten. Het Openbaar Ministerie moest dat verzoek indienen van president Bouterse. Dat de rechter het proces toch doorzet betekent volgens het comité Herdenking Slachtoffers Suriname dat de rechtsstaat overleeft. De politie in Rotterdam heeft drie minderjarige jongens opgepakt... voor seksueel misbruik van een vrouw van 35. De jongste verdachte is 15, de andere twee zijn 16. Gisteravond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Na de uitzending melden meerdere getuigen zich bij de politie. Daarna konden drie verdachten worden opgepakt. Overmorgen moeten ze voorkomen. En een man van 34 uit Spijkenisse die wordt verdacht van lidmaatschap van IS blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. Mounir E. werd vorig jaar opgepakt toen de AIVD zijn naam ontdekte op een lijst van 22.000 IS-strijders in Syrië. E. zelf ontkent dat hij lid is van IS. en zegt dat hij in Turkije is geweest om een shawarma-zaak te beginnen. Het weer nog vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Wel blijft het bewolkt en het koelt af tot net boven het vriespunt. Ook morgen veel bewolking, maar in het westen en het zuiden schijnt af en toe de zon. Blijft droog en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is het alweer druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoude-Rijndijk 5 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A15 van Europort naar Rotterdam is bij Rotterdam-IJsselmonde een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en twee personenauto's. Er zijn drie rijstroken dicht. Omrijden kan via de Benelux-tunnel over de A4 en de A20. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 20 minuten op onthoud.